Uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Mexicaanse politie heeft lichaamsdelen van zeker 13 mensen gevonden in vriezers en koelboxen. Agenten vonden de zakken met afgehakte ledematen tijdens een inval in twee huizen in de deelstaat Veracruz. De lichamen zijn nog niet geïdentificeerd. Volgens justitie kan het zijn dat er meer dan 13 slachtoffers zijn. Er zijn zes verdachten opgepakt. De gouverneur van Veracruz vermoedt dat de moorden te maken hebben met een strijd tussen rivaliserende bendes. In de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan aan de Middellandse Zee woedt een natuurbrand. Het voorzorg zijn meerdere campings en woongebieden ontruimd. Mensen worden opgevangen in een gymzaal. De brand brak afgelopen dag aan het eind van de middag uit. De brandweer zet meer dan 500 brandweerlieden, drie helikopters en 13 vliegtuigen in om het vuur te bestrijden. De Amerikaanse staat Montana schendt de rechten van jongeren door beleid te voeren waarbij geen rekening wordt gehouden met de impact op het klimaat. Dat heeft een rechter in Montana afgelopen dag geoordeeld. Jongeren spanden de zaak aan omdat de staat toestemming gaf voor projecten als de productie van steenkool en aardgas. Volgens de jongeren verergert daardoor de klimaatcrisis. In de grondwet van Montana staat dat de staat verplicht is het milieu te beschermen en te verbeteren. De uitspraak kan een belangrijk precedent scheppen voor soortgelijke zaken in heel Amerika. Op het door natuurbranden getroffen Hawaïaanse eiland Maui... worden de komende tijd waarschijnlijk 10 tot 20 lichamen per dag gevonden. Dat zegt de gouverneur van Hawaii. Hij verwacht dat het zo'n 10 dagen duurt voordat het volledige dodental duidelijk is. Inmiddels zijn er 96 bevestigde slachtoffers. Het weer.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 Knowing we gave our all. Oh, I cannot pretend. That this won't break our hearts. But we will got damaged, but the joy was worth the pain. Oh, love's a beautiful game. ZFM Zandvoort. to your heart. I know it's gone.